het land uitvluchten. Netanyahu bedankte president Obama voor de rol die hij heeft gespeeld bij de evacuatie. Zijn invloed was doorslaggevend, zei Netanyahu. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor zwaar onweer in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht. Daar komen vanavond zeer pittige buien voor, zegt het KNMI. Tegen half negen telde het KNMI op sommige plaatsen al 800 bliksemflitsen per vijf minuten en er zijn meldingen van flinke hagelstenen. In het dorp Maasdijk in de gemeente Westland is een Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. De bunker werd gevonden bij het opgraven van een stuk riolering. Het was wel bekend dat er een verdedigingswerk was geweest, maar aangenomen werd dat er alleen nog een fundering lag. In het bouwwerk hing onder meer nog een Duitsstalige gebruiksaanwijzing van een kachel. De bunker is in 1943 gebouwd. De gemeente heeft hem voorlopig weer met aarde bedekt, totdat duidelijk is wat er met de bunker moet gebeuren. In de eredivisie voetbal is AZ in elk geval voor even de nieuwe koploper. De Alkmaarders wonnen thuis met 4-0 van Vitesse. Ze hebben nu een beter doelsaldo dan Twente dat voor het eerst dit seizoen verloor. In Kerkrade won Roda met 2-1 van de club uit Enschede. Ajax kan AZ vanavond nog passeren als het wint van Heracles. Maar die wedstrijd is nog aan de gang. Er waren vanavond nog twee wedstrijden. De Graafschap NEC 1-0 en ADO Den Haag RKC 0-1. Het weer, vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel- en windstoten. Vannacht trekken de buien naar het noordwesten weg. Morgen overdag begint zonnig, maar al snel komen er vanuit het zuidwesten weer buien.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 In zeeland waar het noodweer nu weer voorbij is, werd het treinverkeer tussen Roosendaal en Kruiningen-Ierseke stilgelegd door blikseminslag. Verder kwamen er veel meldingen van wateroverlast, vooral uit Terneuzen en Zuid-Beveland. Israël houdt vast aan het vredesverdrag dat in 19...